Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse oud-premier Boris Johnson zegt dat hij niet heeft gelogen over de coronafeestjes in zijn ambtswoning. Een commissie onderzoekt wat daar waar van is. Tijdens een verhoor vanmiddag herhaalde Johnson het nog maar eens. am here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed Johnson was zo'n drie jaar premier van het Verenigd Koninkrijk. Zijn conservatieve partij dwong hem om af te treden na meerdere schandalen. De nieuwe aanpak van de gemeente Utrecht om mensen met schulden uit de ellende te halen werkt. De gemeente werkte de afgelopen jaren samen met organisaties als buurteams en verzekeraars... om zo sneller problemen op te sporen en aan te pakken. En volgens de gemeente is het totale schuldbedrag in vier jaar tijd gehalveerd. In Flevoland is een jongen van 13 bijna van zijn fiets getrokken door een onbekende man. Het gebeurde bij een viaduct op de N50. Toen de jongen langs fietste, stapte de man uit zijn auto en rende hij naar de fietser toe. Probeerde de jongen te pakken, maar dat lukte niet. Waarom de man dat deed, weten we niet. En deze artiest heeft weer een titeltje te pakken. Volgens Guinness World Records mag de weekend zich de populairste artiest ter wereld noemen. 111 miljoen mensen streamen maandelijks zijn nummers. En daarmee staat hij bovenaan de lijstjes op Spotify. Op nummer 2 staat Miley Cyrus. Zij heeft dik 80 miljoen streams. Het weer nog. Het is bewolkt en ook vanavond en vannacht vallen er buien. Morgen krijg je daar ook harde windstoten en onweer bij. Tussendoor schijnt de zon nog. Het wordt 12 tot 16 graden.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 Een parlementaire commissie zoekt uit of hij het parlement heeft misleid. Tijdens een verhoor vanmiddag gaf Johnson wel toe dat er van die feestjes waren. De GGZ Eindhoven is schuldig aan het overlijden van een 29-jarige vrouw, heeft het gerechtshof bepaald.